Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven die worden gehackt onderschatten vaak wat de gevolgen zijn. Ze vertellen het bijvoorbeeld lang niet altijd aan hun gebruikers en klanten... terwijl dat wel zou moeten, want de hackers krijgen vaak allerlei persoonlijke informatie te pakken... zegt deze privacy-waakhond. Bijvoorbeeld kopieën van paspoorten of, eh, of creditcardgegevens. En ehm, de mensen, eh, jij en ik, lopen dan het risico op eh, bijvoorbeeld identiteitsfraude... of oplichting, ehm, dat soort dingen. Hij denkt dat veel gehackte bedrijven niet aan de bel trekken... omdat ze bang zijn voor imagoschade. We leggen tijdens het boodschappen doen steeds vaker spullen van huismerken in ons mandje. A-merken hebben vorig jaar minder verkocht. Al was er volgens deze onderzoeker één opvallende uitzondering. Verwendproducten zoals chips, chocola en koekjes. Nou, wat je dus ziet is dat de Nederlandse consument zichzelf blijft verwennen. Dus ondanks de inflatie, ondanks bijvoorbeeld begrippen als krimflatie... dat die consument toch bereid is om hier ook zijn, eh, eh, zijn geld aan uit te geven. De omzet van de aanmerken bleef trouwens wel gelijk... ondanks dat er dus minder van werd verkocht. Dat kwam doordat de prijzen omhoog gingen of de verpakkingen kleiner werden. En veel mensen begroeten elkaar met Eid Mubarak, want de ramadan is voorbij. Dat betekent dat er vandaag volop wordt gefeest met veel eten, versiering en henna. En ook winkels doen steeds meer met Eid al-Fitter, oftewel het suikerfeest. Zo zie je steeds vaker speciale aanbiedingen of producten in de schappen. En een zwerver die ineens in je studentenhuis staat... of arbeidsmigranten die ongevraagd je nieuwe huisgenoot zijn. In Groningse studentenhuizen gebeurt het steeds vaker. Dat is bewust. Huurbazen proberen zo studenten uit hun panden te jagen... want ze zien de kamers liever veranderen in een studio of luxe appartement... zodat ze meer huur kunnen vangen. Dat ontdekten Marianne en Bente van de U-krant. Dat is de nieuwssite van de Universiteit Groningen. Maar dat is best lastig, want uw student krijg je niet zomaar weg. Die worden namelijk beschermd door allerlei huurwetten om toch hun zin te krijgen, worden dit soort methodes ingezet om ze snel het huis uit te krijgen. En dat blijkt eigenlijk heel erg effectief te zijn. De studenten die Marianne en Bente spraken voelden zich niet meer veilig en zijn allemaal verhuisd. Het weer nog een prima lentedag vandaag. Droog en af en toe wat wolken, maar vooral volop zon aan de kust.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 Eh, Dat bent u van me gewend. Gaat ook heel goed komen hoor. Dit zijn natuurlijk de Shadows met Apache. Eh, zo begon ook mijn drumcarrière. Zo in de begin jaren 60 eh, met eh, ja, drie gitaren en een drumstel. Nou ja, drumstel. Ik had alleen maar een snaartrommeltje. En een hi-hat. Dat zijn van die klapbekkers die aan de zijkant van de drumstel staan. En uh, ja, die kan, kan, je met je voet bewegen en dan klappen die bekkers op elkaar. Maar je kan hem ook gewoon dicht trappen. Die, die bekkers op elkaar klappen, zeg maar. En dan kan je hem gewoon gebruiken als begeleidingsritme op het bekken. Ja, heeft niks met uh, eh, bekkeninstabiliteit te maken. Dat is weer wat anders. Dat heeft weer met eh, de geneeskunde te maken. Daar ga ik het eh, vandaag niet over hebben, luisteraars. Dat ga ik gewoon niet. En in die tijd, nou in die tijd nog niet... Maar even later, toen de Beatles populair werden... Ja, toen wilden we allemaal lang haar hebben. ik het nooit zo lang gehad. Om mijn haar een beetje over mijn oren, weet je wel. Nou, dat ook allemaal van die Beatlejasjes en zo. Leuk, hoor. leuke tijd was dat hoor. Oh, spannend, spannend. Ja, eh, Mendocino, Mendocino, dat is ook een leuk nummer. Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations we love. Dear gezellig, hè? Hartstikke gezellig. Als je nog op moet ontbijten, luisteraars... dan kan het natuurlijk gebeuren dat je nog moet ontbijten. Dat je, nou, meer, nou laat, nee, tien over acht is niet laat, zeg maar. Nou, elf over acht is het. Eh, als je dan gaat ontbijten, dat is een mooie tijd. Dan ben je al lekker vroeg op en dan eh, heb je er zin in vandaag. En het wordt mooi weer. Ik kijk naar buiten hier in de studio... En ik zie dat eh, ja, de, de, de zon die eh, begint eh, neigingen te krijgen om door te breken. Dus ik word helemaal blij. Ik ben helemaal blij, luisteraars. Nou, ik word, eh, als altijd word ik ook, eh, zeg maar, uh, saved by the bell, luisteraars. Kent u dat? Saved by the bell. De heren BGS, oftewel de BG's. Mr. Robin Gibb, die, zijn, die zong het zo mooi. I cried for you. Ik heb voor jou gejankt, speciaal voor jou. <laughs> Speciaal voor jou u luistert naar ZFM Zandvoort. We, we hebben er zin in. We zijn blij vanmorgen. En dat heeft u gemerkt aan het repertoire, hè, toch? Safe by the bell. En uh, dan gaan we naar de bio. We gaan naar de bio. Pet Domino. mi gargo, mi omayo. Mi gargo, the Piro down the bio. My Ivan, sweetest one. Ja, good old Pat Domino. Jambalaya, uh, eh, on the de Bio. Nou ja, we gaan niet naar de Bio. We gaan helemaal niet op. We gaan ook niet in de Bios. Dat gaan we ook niet doen. We gaan gewoon lekker genieten van lekkere muziek. En eh, ik trakteer u vanmorgen op van alles. Ook op het Franse repertoire, luisteraars. Niet te geloven. Pierre Grocola. Ik weet niet of u die kent. Mr. Pierre Grocola, dat is ook een heel aardige man trouwens hoor. Maar die, eh, die zingt ook zo prachtig eh, Lady Lee. En daar ga ik u nou van eh, laten meegenieten. Daar komt hij. Heb jij eens even naar de wc? Hij komt er zo aan. Ah, daar heb je hem al. Claire Cola, Lady Lee komt uit uh, 1974. 50 jaar <laughs> oud is het al, dat nummer. Eh, niet te geloven. Ja, maar heel, eh, heel leuk en heel gezellig. Ik ga u natuurlijk eh, straks ook nog uh, luisteraars, op cabaret. Zo rond de klok van half negen gaat dat beginnen. En wat ik voor u uit ga zoeken, dat moet ik nog even bekijken. Ik heb een koffertje met allerlei gezellige cabaretstukken. Dus dat komt helemaal goed. Dus zet je maar strap. Maak je, maak je ontbijtje klaar en zorg dat je om, eh, om eh, half eh, negen op de bank zit voor, voor lachen. Je, je moet de dag met lachen beginnen.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 Kun je nog een beetje tellen? Nou, tel me maar mee. 1, 2, 3. Ja, one, two, three. Uh, we gaan eh, verder met de eh, TJ's Idol. Some people call me a teenage idol. Some people say they envy me. I guess they got no way of knowing how lonesome I can be. I need somebody to be my baby someone to tell my troubles to. I've got no time to ever find her, cause I'm just passing through. I travel around from town to lonely town. I guess I'll always be just a rolling stone. If I find fortune get no rest when I'm feeling weary. I gotta pack my bags and go. I've gotta be somewhere tomorrow to smile and do my show. I travel. around from town town. to lonely I guess I'll always be just a rolling stone. bijna met een snik in mijn stem. Bent u ook wel eens eenzaam? Nee, toch? Nou, met, eh, met Duifzaag de Week door, daar ben je zeker niet eenzaam. En we gaan lekker lachen, ik heb het u beloofd. Herman Vinkers. Ik was een tijd geleden behoorlijk anaal gefixeerd. Het is een periode in mijn leven geweest waarvoor ik me nu hartelijk schaam. Maar het is toch wel nodig dat ik het even behandel. Het is misschien een wat rauw, wat rauw begin van de avond, maar ik denk als ik het nou meteen doe, dan ben je er ook snel vanaf. Ja, nogmaals, het is een vrij kinderlijke periode geweest, maar het is al even... ik ben degene geweest die de aanzet heeft gegeven tot de later zo berucht geworden vinger in de bips raasje Op drukke zaterdagmiddagen liep ik door de winkelcentra van de steden op zoek naar grote bipsen, kleine bipsen, dikke bipsen, dunne bipsen. En overal was ik gevreesd als de vinger. en wat was ik daar trots op? Oor, oh, was ik daar trots op dat ik de beruchte vinger was. Tot het volgende gebeurde. De opvolger van Guru Bhagwan, Guru Bhagtu, was gespecialiseerd in anale ademhaling. Ook bij hem heb ik de vinger in de bips gestopt en hij is gestikt. Mijn schuld. Ik ben zo laf geweest om mij al die tijd schuld te houden tot een paar dagen terug. Twee dagen geleden loop ik door het winkelcentrum van Adorp komt er in één keer een hele horde mensen op mij af... van één vrouw blijkt mij te hebben herkend en die vrouw schreeuwt... Hé, hey, daar is die viezerik, daar is de vinger. Griep hem, griep hem. griep hem, griep hem. Oh ja, ik moest maken dat ik wegkwam. ik moest maken dat ik wegkwam, kom ik gelukkig de buurvrouw tegen die net de auto stond te parkeren bij het winkelcentrum. Ik zeg: god buurvrouw, is het goed dat ik uw auto even meeneem? Ze zei, ja, is prima, maar kijk er wel een beetje mee uit, want de beest heeft nogal kuren. Ik zeg, zo buurvrouw, heeft de auto nogal kuren, wat dan? Nou, zegt ze, hij slaat nogal gauw af. Ik zeg, oh, dat is lastig, want ik moet rechtdoor. zegt ze, dat wens zo. Gelukkig heb ik al vaker in die auto van de buurvrouw gezeten. Prima autootje. Ken een beestje door en door. Gelukkig wel, anders had hij menigte mij nog te pakken gekregen ook. Het is een prima autootje. Motor loopt als een naaimachientje. Maar voor de rest merkeert er niks aan. Afijn, ik zit zo'n tijdje in de auto van de buurvrouw. Ik keek eens achterom naar de menigte. Ik zet hem eens in twee. Ik zet hem eens in drie nog eens een keer naar de menige Ik zet hem in zijn vier. En ik start hem. Ik zet hem in zijn twee. Ik zet hem in zijn drie. Doe de andere en eraf en zet hem in zijn vier. Afijn, ik reed zo'n tijdje in de auto van de buurvrouw. Hoor ik naar een poosje een heel eigenaardig bericht over de radio. Wij onderbreken dit programma voor een extra politiebericht. Zojuist is de al jaren voortvluchtige misdadiger De Vinger gesignaleerd. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van Adorp in een trapkleurige Fiat. Al het autoverkeer rond Adorp zal systematisch onderzocht worden. De vinger zal zo spoedig gevonden worden. Te meer daar de politie van de dader vingerafdrukken in overvloed heeft. Terwijl ik dat zo hoor op de radio, zie ik langs de kant van de weg een politieagent op rolschaatsen die een checkje staat te draaien. Terwijl ik langs hem heen rijd, likt de agent langs zijn checkje en hij kijkt mij aan zo van... hey. ik denk ik ben erbij. Ik denk ik ben er als de kippen bij. En je wel hoor, de agent geeft mij het stopteken. Afijn, ik stop. Zegt die agent, heeft u misschien ook een vuurtje voor mij? ik zeg, god, jawel. Ik geef hem een vuurtje. Weertje, zegt hij, weertje. Ik zeg, ja, lekker schaatsweertje. ja, zegt hij, nog zo'n uurtje of twee en dan zit ik weer op voor vandaag. Zo, zo, kijk eens aan. Ik denk, wat een rare kerel. ik zeg, zou u mij niet eens vragen of ik al een rijbewijs heb? Hij zegt, hoe bedoelt u dat? Ik zeg, gewoon vragen of ik al een rijbewijs heb. Heeft u een rijbewijs? Ik zeg, nee, hoezo? Hij zegt, tja, dan zal ik u een flinke bekeuring moeten geven. Ik zeg, daar was ik al bang voor. en terwijl de agent mij mijn bekeuring uitschreef, zegt hij... En zou u mij niet eens vragen waarom ik op rolschaatsen reed? Ik zeg, ik zou niet weten waarom. Hij zegt, u kunt me toch alleen even vragen waarom ik op rolschaatsen rijd? Ik zeg, ik zou niet weten waarom moest luisteren en zegt hij... Wat is er nou voor moeite, zegt hij, om mij even te vragen. Ik zeg, volgens mij ben u hartstikke gek. Hij zegt, zegt dat nog eens. Ik zeg, u bent hartstikke gek. Die bekeuring, hij zegt hij, kunt u naar fluiten. ik denk, domme eerst dat gedonder met een politiebericht en dan gaan we die bekeuring ook nog aan de neus voorbij. maar goed, ik wil verder rijden. Denk ik, knik, stom. Verder reden, ik kan veel beter de auto aan de kant zetten en gaan lopen in verband met het politiebericht. Dus ik doe dat. Is maar goed ook dat ik ben gaan lopen, want nog geen 200 meter verder staan er langs de kant van de weg twee agenten in burger. <laughs> ik wist dat het agenten in burger waren, want ze hadden geen uniform aan. Afijn, ik loop op die lui toe. Ik loop op die lui toe, ik zeg, eh, zoekt u iemand? Een beetje jen, hè? Zoekt u iemand? En hun heel interessant, ja, wij zoeken iemand. Ik zeg, kijk eens aan, mag ik ook weten wie? Ja, wij zoeken de vinger, kent u die? Ik zeg, die ken ik heel goed zelfs. Uitlak, nee, Uitlak. Die ken ik heel goed. Zo, dat tref, weet u bij die woont? Ik zeg, ja, kom maar mee. Wij met z'n drieën naar mijn huis, trip, trip. Komen bij mijn huis, ik bel aan. Doet geen mens open. Wat heel vreemd is, want normaal gesproken ben ik om die tijd altijd thuis. ik zeg, doe maar kalm man, ik loop wel even achterom. Dus ik loop achterom, trip, trip. Ga bij mezelf de keuken in. Sta ik in de keuken, hoor ik de bel. ga naar de voordeur, doe open. Wat denk je? Politie. Dus ik smijt die deur weer dicht. Heeft een van die agenten zijn rolschaats ertussen tussen gezet. Grijp me in de kraag. Ik krijg de vingerboeien nog meer wat meegenomen naar het bureau. Zit ik nog een kwartier op het bureau, komt een journalist binnen van een plaatselijke krant en die zegt... Eh, meneer Vinkers, hij zegt, vertelt u me eens dat u nou voortdurend de neiging hebt om een vinger in de bibs te stoppen, hè? Ik zeg, hop, daar gaan we weer. Hè? Dat ik altijd de neiging heb om een vinger in de bibs te stoppen. Ik zeg, dat is jaren geleden. Hij zegt, nee, nee, draai er nog niet omheen dat jij steeds een vinger in de bibs wil stoppen, ja? Hoe staat bijvoorbeeld uw vrouw daar tegenover? Ik zeg gewoon gebukt. Eh, het was wat banaal, maar ik vind op domvragen moest je dom mogelijk antwoorden vinden. Dan gaat die journalist die gaat nog verder. Die zegt, eh, meneer Vinkers, hij zegt die, uh, vindt u het niet moeilijk? Zo'n zeemel was het, hè? Vindt u het niet moeilijk? Ik zeg, uh, nou ja, wat is moeilijk? Tja, zegt die journalist. Daar vraagt hij me wat. Wat is moeilijk? Binnen in de nek leggen, zegt hij, lijkt mij al aardig moeilijk. Ik zeg, ik qu'est-ce que vous voulez faire avec cette information? Hij zegt, wat betekent dat? Ik zeg, wat wilt u met die informatie doen? Wel, zegt de journalist, sans l'énergie nucléaire, est jour de claire est Op dat moment worden die lui op het politiebureau ons zo geweldig zat... dat ze grijpen zowel mij als je journalist bij kop en kont... en we worden zo... Ogenblikje. Ja, hier had ik een wat soepele overgang moeten zien te vinden. Dave D, Dozy, Biggie, Make a Ditch. Sabalek. Dave D, Dozy, Bicky, McIntitch. we zeggen de mannen gewoon goeiedag, goeiedag mannen. Goeiedag David, Dozy, Bicky, McIntitch. Goodbye. down by her lies. Dear friends, watch her dance to the beat of the drums. That's the now sweating brow, I'm all fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of mouth, I'm regretting all this. Ha ha, said the clown, as the king lost his crown tight, being tied on romance tight, being tight on romance Ja, haha, zit de clown. Nou ja, die clown die, eh, die is weer eventjes eh, verderop. En uh, de volgende is een beetje een kerkelijk liedje, luisteraars.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 If you should see a red dog running free, well, you know he's mine. Ah, chasing the hills up to Abergavenny, I've got to get there and fast. If you can't go, then I promise to show you a Ja, Abercrombie.